4 uur. Stubenitski met het NOS-journaal. Rond deze tijd brengen informateurs Kamp en Bos verslag uit aan Kamervoorzitter van Miltenburg. VVD en PvdA werden het vandaag definitief eens over het regeerakkoord. Na de onderhandelaars stemden ook de fracties ermee in. Het motto wordt bruggen slaan. De aanbieding door de informateurs en de toelichting door partijleiders Rutte en Samsom... worden live uitgezonden op Nederland 1, Radio 1 en Politiek 24... Veel van de maatregelen in het akkoord zijn de afgelopen dagen al gelekt. Naar verluid wordt er 16 miljard euro bezuinigd... en zijn er ook afspraken gemaakt over een pardon voor asielkinderen... die zijn geworteld in de Nederlandse samenleving. De Amerikaanse kustwacht heeft 14 bemanningsleden gered van een driemaster... die bedreigd wordt door orkaan Sandy. Naar twee opvarenden wordt nog gezocht. De driemaster is de Bounty, die in films als Pirates of the Caribbean... en veel andere avonturenfilms figureerde. Het schip voer bij de kust van North Carolina en maakte water door de hoge golven. Orkaan Sandy is de afgelopen uren in kracht toegenomen. Een medewerkster van een tbs-kliniek in Utrecht heeft van de rechter een werkstraf gekregen... omdat ze een man die in de kliniek zit hielp ontsnappen. Ze zouden een relatie hebben, maar de vrouw ontkent dat. De vrouw werkte als secretaresse in de kliniek. Volgens de rechtbank liet zij de deuren van de afdeling openstaan... zodat de man weg kon. Een recordaantal van bijna 50 miljoen passagiers vloog vorig jaar van en naar Schiphol. Volgens het CBS reisde ruim de helft van hen binnen de Europese Unie. Schiphol is de belangrijkste luchthaven voor internationale reizigers binnen de EU... gevolgd door Charles de Gaulle in Parijs. De Londense luchthaven Heathrow scoort het beste met vluchten naar bestemmingen buiten de Europese Unie. Het weer, vanavond nog regen, vannacht geleidelijk droog. Morgen afwisselend wolken en zon en een kleine kans op een bui. Bij een vrij krachtige westenwind wordt het maximaal 10 graden. Dit was het en... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.